Marnix eh, met het NOS-journaal. Steeds meer kinderen en jongeren zijn te zwaar, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2000 was nog 12,5% te zwaar. Vorig jaar was dat bijna 16%. De meesten hebben matig overgewicht. Het percentage kinderen en jongeren met ernstig overgewicht ligt op 3%. De stijging komt vooral doordat meer jongeren overgewicht hebben... want het aantal te zware basisschoolkinderen is al jaren stabiel... Zeven op de tien kinderen en jongeren met overgewicht maakt daar overigens geen probleem van, blijkt uit het onderzoek. De Russische president Poetin heeft voor het eerst gereageerd op het rapport van de Amerikaanse speciaal aanklager Mueller. Die concludeerde na twee jaar onderzoek dat er geen bewijs is dat het campagneteam van Trump met Rusland heeft samengespannen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Poetin reageerde onder meer door te zeggen dat het vanaf het begin af aan voor ons duidelijk was dat het op deze manier zou eindigen. Ook zei hij te hopen dat de situatie nu weer normaal wordt. Bij een ruzie in Schiedam zijn drie mannen elkaar te lijf gegaan met hamers en zagen. Twee van hen raakten gewond. Ze moesten naar het ziekenhuis. Aanleiding voor de vechtpartij was volgens de wijkagent een ruzie tussen kinderen op een basisschool. Die zou al langere tijd duren. De mannen zijn aangehouden. De politie heeft een dertiende verdachte opgepakt in verband met de aanslag op het Telegraafgebouw in Amsterdam vorig jaar. Het gaat om een man van 21. Maandag waren al 12 verdachten opgepakt. Bij de aanslag in juni ramde iemand met een bestelauto de glazen pui van het hoofdkantoor van de Telegraaf en stak de auto in brand. Politie en justitie denken dat de voortvluchtige moordverdachte Ridouan T. achter de aanslag zit. Het weer, er staat een koude wind.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 reason why we're both in the driver's seat. This is a one way street. Going places. is up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hangin', we bangin'. Phone ringin', he slangin'. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singin'.